Marian Hageman met het NOS Journaal. Zeker 500 medewerkers in de ouderenzorg hebben in Utrecht gedemonstreerd voor een betere CAO. Er was een bijeenkomst in de jaarbeurs en een mars door de stad. Volgens vakbond Advocabo hebben de zorgmedewerkers hiermee symbolisch de hand uitgestoken naar de werkgevers om snel tot een goede CAO te komen. Komende week zijn er weer onderhandelingen. De demonstranten willen betere afspraken om de werkdruk en de onzekerheid in roosters en contracten aan te pakken. Ook zijn ze tegen de bezuinigingen. Het Syrische leger heeft een plaats gebombardeerd in het oosten van het land, die gisteren was ingenomen door militanten van ISIS, zeggen Syrische mensenrechtenactivisten in Londen. Bij het bombardement, niet ver van de Iraakse grens, zouden 16 mensen om het leven zijn gekomen. De ISIS-strijders namen vanochtend een grenspost in aan de Iraak-Syrische grens. Daarbij vielen zeker 30 doden aan de Iraakse kant. Eenheden van ISIS zijn bezig met een snelle opmars in Irak. Paus Franciscus heeft zich in Zuid-Italië fel uitgesproken tegen de maffia. Hij leidde een mis in Calabrië, waar de lokale maffia veel geweld pleegt. De paus noemde de maffia een voorbeeld van de aanbidding van het kwaad... en kondigde aan dat leden worden geëxcommuniceerd. Dat wil zeggen dat ze door de kerk in de ban worden gedaan. Het is de duidelijkste pauselijke uitspraak tegen de maffia... sinds paus Johannes Paulus in 1993 de Siciliaanse maffia scherp veroordeelde. Een Zuid-Koreaanse militair heeft vijf collega's doodgeschoten en vijf anderen verwond. Het incident was bij een wachtpost in de buurt van de grens met Noord-Korea. De militair is gevlucht. Er zijn vaker schietpartijen aan de grens met Noord- en Zuid-Korea. Vorig jaar werd nog iemand doodgeschoten die van het zuiden naar het noorden wilde gaan. Het weer, het koelt af tot een graad of 9 en er is kans op een mistbank. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten mogelijk nog een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.